Visser met het NOS Journaal. Door de zorgen over de Chinese economie zijn ook de beurzen in New York een uur geleden gesloten met flinke verliezen. Ze stonden 3 tot 4 procent in de min. Eerder vandaag sloten ook de beurzen in Azië en Europa fors in het rood. In Amsterdam is in drie weken tijd de hele koerswinst van dit jaar verdampt. Beleggers maken zich zorgen over de tragere economische groei in China. In Wieringenwerf in Noord-Holland heeft een windhoos een spoor van vernieling door het dorp getrokken. Drie boerderijen werden beschadigd, maar niemand raakte gewond. Aan het eind van de middag trokken forse buien over het westen van het land. Onder meer in Amsterdam kwamen straten blank te staan. Ook het noordoosten en oosten van het land hadden last van veel regen. Rusland moet een schadevergoeding betalen aan Nederland vanwege de inbeslagname van het Greenpeace-schip Arctic Sunrise. Volgens het permanente hof van arbitrage hebben de Russen twee jaar geleden internationaal recht geschonden door het schip te enteren en de opvarenden vast te zetten. De Russen accepteren het gezag van het hof niet, maar volgens minister Koenders is de uitspraak juridisch bindend. Met wat feestelijk vertoon is in Sierra Leone een vrouw van 40 ontslagen uit het ziekenhuis. Ze is voor zover bekend de laatste ebola-patiënt van het land. Als begin oktober geen nieuwe besmetting wordt vastgesteld... mag Sierra Leone zich ebola-vrij noemen. Buurland Liberia werd in mei ebola-vrij verklaard. In Guinea heerst het virus nog wel. De eerste vrouw die in Nederland een eiceldonatie heeft gehad... is bevallen van een gezonde dochter. Volgens het medisch centrum Kinderwens in Leiden-Dorp... maken moeder en dochter het goed. De vrouw kreeg vorig jaar via het centrum in Leiden-Dorp een eiceldonatie. Het centrum begon toen eerst in Nederland... met de uitgifte van eicellen. Het weer wisselend bewolkt en van tijd tot tijd buien.